Er volgden tientallen naschokken. Vooral het noordoosten van het eiland is getroffen. Naast tien doden zouden er zeker 40 gewonden zijn. Lombok ligt enkele tientallen kilometers ten oosten van het populaire vakantieeiland Bali. Daar worden geen verwoestingen of slachtoffers gemeld. Ook op Lombok zelf en de nabijgelegen Gili-eilanden komen veel toeristen. De vulkaan Rinjani, geliefd bij wandelaars en klimmers, is gesloten vanwege aardverschuivingen. Israël heeft de 17-jarige Palestijnse activiste die in maart was gearresteerd vrijgelaten. De roodharige activiste kreeg onder Palestijnen een heldenstatus. Meisje had samen met haar moeder op het erf van hun huis op de westelijke Jordaan-oever twee Israëlische militairen belaagd. De tiener sloeg en schopte een van hen. Ze werd veroordeeld tot acht maanden cel vanwege mishandeling en komt nu vervroegd vrij. Dat geldt ook voor haar moeder die dezelfde straf had gekregen. In Cambodja worden parlementsverkiezingen gehouden. Het staat vast dat premier Hun Sen, die al 33 jaar aan de macht is, die zal winnen. De belangrijkste oppositiepartij mag niet meedoen en heeft opgeroepen tot een boycott. Drie weken geleden stelde de regering het verspreiden van nepnieuws in Cambodja strafbaar. Volgens critici probeert Hun Sen daarmee geluiden de kop in te drukken. De orkaan Jongdari is in het zuiden van Japan afgezwakt tot een tropische storm. Jongdari leidt tot veel overlast. Er zijn tot nu toe 16 gewonden gemeld. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De vele regen leidt tot overstromingen. De storm trekt nu richting Hiroshima... waar begin deze maand door overstromingen al 200 doden vielen. De afgelopen weken werd Japan ook nog getroffen door een hittegolf...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 Good morning. In the morning. It's great to stay up late, but now morning. Good morning to you. Might be good more risky if we hadn't had the whiskey. When we left the bar last night, our future looked so bright. Now comes the dawn and work is calling. I just want to say good night. And now it's morning. Good morning. do you? Good morning. Good morning. Good morning. tonight. Oh morning, it's morning, good morning. Ja, een hele goede morgen natuurlijk op deze fraaie zondagochtend. Eh, fijn dat je luistert naar eh, CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Auko B. Nou, het is echt weer een mooie dag zo te zien. De zon schijnt, een blauwe lucht. Eh, ja, staat een beetje wind zo te voelen. Maar wat is er lekkerder dan om negen uur op het terrasje te zitten hier in Zandvoort... met een krantje erbij, daar luisteren naar lekkere muziek. Eh, ja, er staan weer een aantal mooie jazznummers klaar voor deze ochtend. En eh, de laatste vriend van mij heb je nog een thema. Ja, dacht ik, wat is het thema eigenlijk? Nou, het thema is eigenlijk vandaag vintage jazz. Dat maakt een enorme opkomst. Heel veel nieuwe beentjes die allerlei vintens jazz spelen. Natuurlijk zit er ook goud van oud tussen. En ja, een, een ander klein themaatje wat ik in de uitzending heb is... dat gaat over een insect wat iedereen in de zomer wel kan waarderen om zijn schoonheid. Nou, dat is wel een mooie inleiding. Uh, ja, als we toch met, uit de oude doos bezig zijn... we begonnen met het nummer van Good Morning van de Pupini Sisters... Die hebben aardig wat cd'tjes gemaakt. Ook een hele leuke kerstcd. En dit vond ik zelf een heel grappig, cheeky nummer om mee te beginnen. Uh, ja, een hele oude formatie die iedereen wel kent... is de Pasadena Roof met dit nummertje Putin on the Ritz. pretend they're Jubilee, see them spend their last two bits. the Roof. Volgens mij treden die nog steeds op. Eh, vorig jaar was ik eh, in de, om deze tijd in eh, Australië. En toen ik in Sydney liep, zag ik in een van de theater een band optreden... die eigenlijk over heel de wereld speelt. Scott Bradley Postmodern Juke Jukebox. dat is een van mijn favoriete bandjes. En die spelen eigenlijk ook die vintage jazz. Luister en geniet van Scott Bradley Postmodern Post Jukebox. Scott Bradley. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I, ah, am ah, hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Walking through the club like what up? I'm such a big shot. I'm so pumped about swag from the thrift shop. I saw my friend. It's so damn frosty that people like damn that's cold, that's honky. Rolling in hella deep, heading to the mezzanine. Dressed all in pink, and my gator shoes also green. Draped in a leather mink, girl standing next to me. Probably should have washed this 'cause it smells like our Kelly sheets common sense. Bag it, popping it, watching about to go and get some compliments. Passing up on moccasins, someone else has been walking it. Me and grungy, if a man, I'm done. it's hella tight. I've been like, yo, this fifty dollars that ain't right. Limit edition, let's do some addition. That shirt's hella dope, and having the same one as six other people in the club is a hella dope. Peep game, come take a look through my telescope, trying to get them girl with that brand menu. Bradley. Ik zou zeker eens op eh, YouTube kijken van eh, Scott Bradley. staan ontzettend veel mooie filmpjes op. Zeer de moeite waard. En als we het dan over film hebben, dan kom ik terecht bij films die iedereen ooit wel eens gezien heeft. Bijvoorbeeld de films van Laurel en Hardy. En de bekende film Little Rascals. Maar daar zat muziek onder. En die muziek die is gecomponeerd door Leroy Shield. En eh, dat is grappige muziek. Daar laat ik een stukje van horen. En deze keer gespeeld door ook een van mijn favorieten. Robert Crump. Misschien ken je hem wel. was een eh, striptekenaar. Een beetje van erotische strips uit de underground periode. Fritz the Cat is onder andere de film waar hij eh, getekend heeft. En hier het nummer van die beroemde Leroy Shield. Componist van de soundtracks van Laurel and Hardy en Little Rascals. Sing Song Girl. Robert Crump en Syncopators. Uh, eh, eh, Shield, eh, eigenlijk heel bekend geworden door zijn filmmuziek. En in Nederland is die filmmuziek ook gespeeld door de Bo Hunks. Een saxofoon, ja, quintet, septet. Ik weet niet hoeveel mensen erin meegespeeld hebben. En die hebben ooit een cd gemaakt. de Bo Hunks Play Laurel and Harley. Eens even kijken, dat is ook leuk. Een klein stukje daarvan is nog zeker de moeite waard. En dan houden we de vintage weer een beetje voor gezien. Dan hebben we toch een aardig stukje gedraaid. De Bo Hunks. de Bo Hunks Play Laurel, uh, de Bohunks Place, de original Little Rascals heet het. If It Were Only True, de Bohunks, de laatste vintage. De bohungs waren dat vintage jazz, oude jazz. Eh, ja, ik kan me herinneren, heel lang geleden, ik zat op middelbare school. Ik denk eind 60 jaren. En er was er altijd op de radio, ik denk BRT, dat het was iets van half vier tussen half vijf was altijd een eh, ja, oude jazzmuziek. Eh, Louis Armstrong, Hot 5, Hot Seven, Jelly Roll Morton, nou, noem alles maar op. En met heel veel plezier luister ik daar altijd naar. En ja, heel wat jaartjes geleden. Eh, het is zomer. En als het zomer is, vliegt er van alles rond. Zeker de afgelopen nachten kon je zo weer horen zoomen. De muggen, de vliegen in de tuin, de wespen die eraan komen. Die er onder andere al zijn. Maar er is één insect eh, waar eigenlijk iedereen altijd van geniet. En dat is de vlinder. En de vlinder is een prachtig beest, een mooi insect. En daar is ook best wel jazzmuziek over geschreven. En ik vond het wel leuk om op deze zomerse dagen daarvan wat eh, op te zoeken. En dat begin ik natuurlijk met onze grote Scott Hamilton die we hier in Zandvoort hebben. Die heeft ooit een cd uitgebracht, eh, My Romance. En daar staat een nummertje op, Poor Butterfly. Het is een lang nummer, ik draai hem niet helemaal, want ik heb nog verschillende versies. Scott Hamilton, saxofoon, sluit mooi aan bij de Boeings. Hamilton die gaf in april jongsleden hier nog een eh, schitterend concert natuurlijk in uh, Jazz in Zandvoort in, op een zondagmiddag in de krocht. Prachtig. Dit is de uh, Poor Butterfly van Scott Hamilton, maar ik heb nog een hele mooie gevonden. En die is van Greetje Kouwveld. Dat is natuurlijk een dame met een groot verleden die volgens mij vorig jaar zoveel jaar in het vak zat en toen ook weer getoerd heeft. Poor, Poor Butterfly in de uitvoering van Greetje Kouwveld. Komt-ie. as she smiles through her tears, she murmurs low. just must die. Schaafveld 1957 begonnen met zingen. Eigenlijk bij de Sky Masters. Later haar eigen trio, waar onder andere hier in de omgeving natuurlijk heel bekende Ruud Brink in eh, meespeelde. En tegenwoordig met eh, ja, eh, Jan Voogd en Maarten van de Griente en natuurlijk ook Jan Menu. Die we laatst ook nog een keer van alles van gedraaid hebben. Maar Greetje Kouwveld heeft ook samengespeeld met een hele bekende gitarist Herb Ellis. En van hun heb ik een nummertje uitgezocht. Hetzelfde nummer, Poor Butterfly... Barney Kessel, ook gitarist. Eh, ja, dat is ook weer een apart figuur. Hè. Dat was een, eh, kwam uit een heel arm gezin en eh, was gek van gitaar. Heeft heel lang moeten sparen. Op 12 jaar geleefd heeft hij zijn eerste gitaar kunnen kopen. Dat zijn van die prachtige verhalen. Barney, eens even kijken waar ik die neergezet had. Barney Kessel, hier heb ik hem. Poor Bloodfly, laatste uitvoering. de gitaristen Barney Kessel en Herb Ellis. Poor Butterfly. Poor Butterfly is denk ik wel door, nou, misschien wel door honderd verschillende artiesten op de plaat gezet. Eh, dit cd'tje is uit 1977. Maar ja, de vlinder is natuurlijk wel een heel fascinerend eh, insect. Zoveel soorten. Eh, als je een butleia in de tuin hebt staan, dan, ja, dan weet je wel, de vlinderstruik. Dan zitten er heel veel op. Koolwitjes, atalanta's, de kleine vorst, nou, heel veel soorten. Maar er is nog meer muziek over eh, vlinders gemaakt. Onder andere door de Amerikaanse Judy Niemack. Uh, eh, Pasadena geboren en volgens mij iets van 19, in ja, zal rond 65 zijn. Heeft onlangs ook weer een cd uitgebracht. En die speelt samen met Dan Tapfer, een Frans-Amerikaanse pianist, Like a Butterfly. like a bird on the wing. Little girl's got to sing neath a rainbow sky like a butterfly. As she twirls in a trance, little girl loves to dance with wind on high like a butterfly. Though there's time to play while she's just a girl when she grows up one day, she might change the world. But for now, let her sleep, for her future will keep. Till she takes the sky like a butterfly. like a butterfly. She takes the sky like a butterfly. Sleep till you take the sky. Little butterfly. Ja, Little Butterfly. Judy Niemek, een eh, bekende Amerikaanse eh, jazzzangeres. Heeft volgens mij een hele tijd in Berlijn gewoond. En we gaan verder met ons uh, vlinderde muziekjes. En dan kom ik bij een orkest. Een orkest van Joe Thomas. En die heeft het nummer Black Butterfly. Komt-ie. <laughs> mooie klanken. En dat allemaal over de vlinder. Ja, zulke mooie. Als je ze ziet dartelen, zo in de zomer. Prachtig. Eh, ik heb nog twee zangeressen die alle twee iets over de vlinder eh, zingen. De een is Cheryl Bentine, bekend van de Manhattan Transfer. En de andere is Diana Kroll. En ik begin met Cheryl Bentine, Little Butterfly. while they wait. Ben Tide van de cd'tje Talk of the Town in 2004. Eh, nou, dan kan ik natuurlijk niet uh, Diana Kroll achterwege laten. Die zou ook dan ook... Eh, Just Like a Butterfly That's Caught in the Rain. Van een cd uit 2012. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain. Longing for flowers, dreaming of hours, back in the sun-kissed lane. Just like butterfly that's caught in the rain. I know that all of the world is cheery by that old cottage door. Why are my wings so weary? I can't fly sun again, just like a butterfly that's caught in the rain. Well, it's raining from the sky, and I see a butterfly. I can almost can easily sympathize with those helpless butterflies. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's cd'tje. En die is, eh, wordt gezongen door Hallie Lauren, Butterfly Blue. Maar we sluiten het vlinderboek. En gewoon een ander nummer van deze cd. Our Love is Here to Stay, bekend nummer. It's very love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies. And in time may go by is here to stay. And together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, but they're only made of clay. And our love, well, it's here to stay. is deze zangeres in Nederland niet zo heel bekend. Hallie Lauren, een Amerikaanse geboren in Alaska. En deze eh, cd, Butterfly Blue, is eigenlijk best een hooggewaardeerde cd. Heeft ook in de Billboard eh, Jazz in Japan op hun top 10 gestaan voor een aantal weken. Prachtige cd, zeer de moeite waard. Eh, ja, Leslie Hallie Lauren, vergeet haar naam niet, zou ik bijna zeggen. We gaan naar iets heel anders naar een, een zanger, acteur en uh, Leslie Odom heet de beste man. My Favorite Things. Raindrops on and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. apple strudels, doorbells and sleigh bells, and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. Mm, girls in white dresses, blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the beast bells and the sleigh bells and schnitzel with noodles. Silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. when I don't feel so bad. I don't feel so bad. I don't feel so sad. Ja, wat een uitvoering van My Favorite Things, Leslie Odom. Het eerste uur van ZFM eh, Jazz zit er alweer op. En eh, ja, ik hoop dat je ook het tweede uur eh, naar dit station blijft luisteren... voor hele mooie jazzmuziek in de sfeer van Leslie Odom.